Gert bij het NOS Minister wil niet vooruitlopen op een initiatiefwet van D66... die gereguleerde wietteelt mogelijk maakt. Gebleken is dat er een krappe meerderheid is om hennep voortaan te kweken... onder controle van de overheid. Nu is de verkoop van wiet toegestaan, maar het kweken en vervoeren ervan niet. Met dit wetsvoorstel kunnen koffieshophouders in de toekomst wiet kopen van legale kwekerijen. Het minder-minder proces tegen PVV-leider Wilders is in feite een politiek proces en moet daarom worden stopgezet. Dat heeft zijn advocaat Geert-Jan Knoops gezegd in de rechtbank. Volgens hem is een vonnis over de minder Marokkanen uitspraken in feite een oordeel over het partijprogramma van de PVV. Als Knoops niet zijn zin krijgt van de rechtbank, begint de inhoudelijke behandeling van de zaak eind oktober. Het kabinet roept mensen op om aangifte te blijven doen van discriminatie op sociale media. Uit onderzoek blijkt dat het Openbaar Ministerie maar een kwart van de aangiften bekijkt. Maar volgens minister Ascher is ook die 25% zeer de moeite waard. En minister Van de Steur wijst erop dat meer aangiften tegen één persoon de ernst van een overtreding kunnen aantonen. Die zaken worden altijd met voorrang behandeld, zegt hij. Rotterdam zet een speciaal politieteam op om de criminaliteit in woontorens aan te pakken. Criminelen gebruiken steeds vaker hoogbouw om ongestoord en onopvallend een illegale handel te runnen. Het gaat om hennepkwekerijen, maar ook om de opslag en handel in wapens, geld en harddrugs. In Nederland rijden meer vervuilende auto's op de weg dan in de afgelopen jaren. Dat komt doordat zakelijke rijders minder belastingvoordeel krijgen als ze kiezen voor een zuinige auto. Vanaf volgend jaar zijn er nog maar twee bijtellingstarieven. Voor volledig elektrische auto's 4%, voor alle andere 22%. Het weer, wolken en zon. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. In de Randstad korte files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Hilversum Noord en Eembrugge 3 kilometer.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 Really shouldn't blame her. But now, that pussy is a stranger. could the floor to afford. Swing socks scooting across the floor in your grandmama house. Hand on your mouth. You yap too much about the penny Annie, This mechanic so uncanny. X-Men, X-Men. Your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can not bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.